geen vrienden aan. blijven, ik kan niet langer blijven we altijd op een motor, blijft steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee, ik laat altijd.